12 uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De sancties die de VS heeft opgelegd aan Rusland zijn contraproductief en in niemands belang. Dat heeft president Poetin tegen president Obama gezegd in een telefoongesprek. Obama zei dat hij bezorgd was over de toenemende steun van Rusland aan separatisten in Oost-Oekraïne. Het was het eerste gesprek tussen de twee leiders sinds 17 juli, de dag dat vlucht MH17 werd neergehaald boven Oekraïne de menselijke resten die vandaag zijn gevonden op de rampplek in Oekraïne... worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Kharkov gebracht. Vandaar komen ze zo snel mogelijk via Eindhoven naar Hilversum. Ze worden met hetzelfde ceremonieel onthaald als de andere slachtoffers, heeft premier Rutte gezegd. Na het opzeggen van het humanitair staakt het vuur in de Gazastrook zijn er vandaag weer tientallen doden gevallen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza kwamen bij een bombardement op Rafah meer dan 70 mensen om het leven en vielen er zeker 220 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat de aanval onderdeel was van de zoektocht naar een vermiste luitenant. Volgens Israël heeft Hamas die gevangen genomen. Hamas ontkent iets met de verdwijning van de officier te maken te hebben. De demonstratie in Den Haag tegen politiegeweld heeft weinig deelnemers getrokken. De organisatie verwachtte zeker 500 mensen, terwijl er maar 50 tot 100 zijn gekomen. Er was veel politie op de been. In Italië heeft de Senaat ingestemd met zijn eigen afschaffing. De stemming volgde na twee dagen van politiek gebekvecht en opstootjes. Gisteren moesten twee senatoren bij de eerste hulp worden behandeld aan hun verwondingen. Het voorstel om de Senaat te vervangen kwam van premier Renzi. In Italië wordt al tijden geklaagd over de enorme aantallen dikbetaalde volksvertegenwoordigers. Het weer, plaatselijk is een bui mogelijk, vooral langs de westkust. De temperatuur daalt tot een graad of 16.